de most wonderful time of the year. Jawel. En dan loop je buiten en kijk kijkt naar boven en dan denk je, wat hoor ik toch? Hoor je jingle bells? Ik weet het niet. Ja, tot onze grote schande eh, hebben we geprobeerd om... Uh, te komen waarom we geen journaal hebben. We hebben net overschakeld naar eh, Studio 2. En Jonas die wist me net te vertellen dat hij net iemand de deur uit is gelopen... met een rood pak aan, een witte muts. En wat had hij voor zijn kar zitten? Wat had hij voor wat, voor wat zitten? Voor, zijn kar, voor zijn slee. Want ik hoor hem nog wel steeds. Ja, volgens mij was dat een vrachtwagen, maar dat weet ik nog steeds niet zeker. <laughs> een vrachtwagen vol met jingle bells. Ja, ja, ja. En die, die Coca-Cola truck, weet je wel? Oh ja. Dat kan ook nog wel. Dat kan ook nog wel. Of de postcode loterij. Ja, maar in ieder geval, eh, nu is hij weg en ons nieuws is ook weg. Is dat goed of is dat slecht? Ik, denk dat wij voor van nu even geen nieuws hebben. Nee, ik vind het vrij positief. Goed zo. Gaan we gewoon naar de pooks. Gezellig. It was Christmas Eve, babe. In the drunk tank.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 I put them with my own. Can't make it all alone. I built my dreams around you. for Christmas Day. The Pokes, A Very Tale of New York. Ja, samen met, uh, met Kirsty McCall. En als ik die clip zie, dan...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 hé, eh, hey, waarom heb jij je, eh, je werkmuts niet op, je kerstmuts? Bij deze. Heel eventjes natuurlijk. Canada, niet zo zeuren. Vanuit Zandvoort zeg ik het maar. <laughs> En and 2000 Miles. Geweldig nummer. Wat ik ook een geweldig nummer vind. Ja. Komt u maar. Belt will be ready. me je dat? Jawel. Ja, die kleine Michael Jackson, hij doet het allemaal eventjes. Dat kleine jongste zag ook alles, werkelijk. I did, I did, I really did. Ja, en volhouden, volhouden. You gotta believe you just gotta believe Ja, ik geloof je jongen, natuurlijk. Jawel. Ja, Jonas, je gelooft hem wel, hè? Ik geloof overal in. <laughs> Zo niet dan toch. <laughs> is gone. I have no friends to wish me greetings once again. Choirs will be singing silent night Christmas carols by candlelight. Please come. Christmas, if not for Christmas, by New Year's night. Friends and relations send salutations the time of year Cause I'll be happy, happy once again. for Christmas. Ja, we gaan niks uit de weg. The Christmas rushes through But I still have one wish to make A special one for you Ik hoor mensen meeneurien. Ga je gang. Merry Christmas, darling that's true. But I can dream, and in my dreams, I'm Christmasing with you. Holidays are joyful, there's always something new I wish it Wat heb je daar een mooie stem. Weet je welke mooie stem heeft trouwens? Dat is, eh, ik zal eigenlijk eh, geen naam noemen, doe ik het toch. Jacques Jongemans. Jacques Jongemans, jawel. Die Jacques Jongemans is eh, degene die, ja, die de uitzending doet als ik niet bruis, zeg maar. Ik moet werken of zo. Jacques, dit is voor jou. Game Speciaal voor Jacques Jongemans. Jawel. Eh, de kerstuitzending. De Christmas eh, broadcasting van ZFM Zandvoort. Met gigantisch luisteraars. Want ik merk het in allerlei berichtjes. Er worden foto's gestuurd, er worden verzoekjes gestuurd. Mensen komen zo, beeldvreemde mensen komen zo binnen. Eh, een Poolse chauffeur zag ik naar binnen komen. Ik zal vragen. een Turkse kledingmaker hebben we ook nog gezien. Een Turkse kledingmaker ook nog gezien. Ja, ik zie in één keer een oude bekende de studio lopen. Quinten, jongen. Ja, goedenavond. Hoe is het? Alles wel, ja, gaat goed met mij. Een tijdje niet gezien, een, ja, een jaartje of zo? Nee, ik denk, Jonas, wat zal het zijn? Ik denk, eh, iets twee meer. jaartjes, twee Nee joh, <laughs> ik denk een half jaartje. Een half jaartje? Ja. Hij is druk, hij heeft een sociaal leven, een vriendin, ja, dan krijg je dat soort dingen. Echt waar? Ja, ja, als Jonas de hele tijd op eh, de radio zit te pushen, ja, eh, nu dit nummer bellen, ja, dan gaat het snel hè. Ja, dat is wel zo, dat is wel zo, dat is wel zo. Nou, leuk, leuk dat je er bent man. Ja, dankjewel. Ik denk, ik denk, wie komt daar nou binnen? En hoe kwam je hier zo? Kwam je op het lawaai of op het, of op het licht? Ja, ik uh, fietste toevallig langs, zoals ik altijd, altijd doe. Want ik heb verder niks te doen. Nee. Dus ik fietste langs en ik zag echt een heel, hele leuke lasershow van buiten. Dus ik dacht, nou, laat ik even naar binnen stormen. Want ik kende dit gebouw. die sponsoringen van FS-events, die zijn goed hè, in de, in de Ja, ja, ja, dat doen ze. wie zijn dat? Wie uh, eh, FS-events? ja. Eh, Heb jij zeker nog nooit van gehoord? Nee, vertel even, wat is dat? Ja, dat mag je zelf ook vertellen. Oh. Dat is het mooiste. Het is de ontwerper van het bedrijf, ja? Tenminste, de ontwerper qua vormgeving. En dan weet hij niet waar we het over hebben. Oh, hij is, er, hij is van FS-events. Eh, ja, van dat? van dat Mormon. dat, dat, dat <laughs> groepje wat daarin werkt. Dus eigenlijk is het QFS, zeg maar. Nee, het is... Quinten... Nee, nee, dat zeg ik helemaal verkeerd. Oh, vertel eens. Het is gewoon van mij, dat is geen probleem. Maar hij, hij doet hoe dat, de ontwerper erin. Hij doet... Oh! De postertjes, de flyertjes. Oké. Dat internet gebeuren, weet je wel. Ja, nee, ik snap het. Ik snap het. Ja. Ja, nou, jullie doen het goed, jongens. Dat dacht ik ook. Ik hoop dat jullie het in 2017 net zo goed doen, of minstens nog beter, eigenlijk. Want dan gaan we er helemaal voor. Dan even voor jou, eh, Willem. Ja, nee, maar Willem, Willem bruist verder, hè? Ja, maar Quinten bruist ook verder, alleen ik bedoel, drie keer zo eh, hard. ik heb een wereldreis oh. gemaakt. Ik ben weer terug van de wereldreis, zeg maar. Dus, eh, <laughs> nou, nee, dat jongens. Dat gaat helemaal goed komen. hey, maar ehm, ik heb trouwens een, een verzoekplaat. En dat is mijn verzoekplaat eigenlijk aan Jonas. En oh, Jonas oh, nee, zit hier al vanaf 8 uur. Acht uur? Nee, eerder half zeven. vijf Half vijf al natuurlijk. Mijn, mijn klok is kapot. Shit. <laughs> Ja, daar gaan we al. gaan we al. <laughs> maar eh, en waarom vraag ik eh, mezelf eigenlijk om een plaat te draaien voor, eh, voor Jonas? Omdat die jongen die heeft dus ontsteking en neushotontsteking. en... ja, nou ja, goed. Uiteindelijk is het net ja, Rednoos de rendier, zeg <laughs> maar. dan wil ik hem niet meer plagen. Dus hij zegt, ja, hij zegt, ik, ik heb niet zoveel met kerstmuziek, maar ik geloof er met deze wat een gezelligheid. Denk ik, denk ik, denk ik. Ik word gelijk spontaan helemaal beter. Deze is voor jou, jongen. Eh, ik weet niet eh, wat jij van het nummer vindt. Ik, ik, moet, ik krijg er gewoon dos van, joh. Nee, ik ook. In een colaatje of zo. Even Coca-Cola, zoiets. Ik weet niet, maar dat, dat is weer sluikreclame. Eigenlijk is er ook wel sluikreclame. Ja, <laughs> wat ik wel, zag trouwens, net, eh, toen ik even naar buiten probeerde te kijken... want ik moest altijd, langs al dat licht heen... <laughs> toen zag ik een hele grote vrachtwagen voorbij rijden. van, was rood met, met, met groen en wit en met allemaal lampjes. Was dat van de postcode loterij? Ook zet er, een chauffeur, een, een kale chauffeur met een goede... Nou, goedenavond was dit keer, hè, zei hij. Goedenavond, zei hij. Maar volgens mij reed hij door naar... Eh, waar reed hij nou eigenlijk naartoe? Ik, eh, ik weet het niet. Naar Bloemendaal, geloof ik. Nou, dat zou mooi zijn. Ja, naar een de eh, Parson. Nou, dat zou helemaal mooi zijn. De Parson tegen En wat krijg ik van hem dan? Flesje cola. Nou, ik wil het niet weten. <laughs> became Bon Joey met I wish every day could be like Christmas. Ja, zou ik ook wel eens willen. Wat je, wat je er op momenten eh, ziet allemaal op kanaal en zo. Nou ja, goed. Op een gegeven moment... Uh, dan krijg ik ze minder zin om, om, eh, om die kijkers aan te zetten. Maar ja, goed. Ik steek de kop ook niet in de zand. Christmas time. Stevie Wonder. And its magic is here. It's Christmas time And its wonders appear The scent of pine Fills the Christmas air While the church bell chimes and there's joy everywhere. Some precious gift lights a little one's eye. God's blessed lift stays the weary. Christmas time. Keep its magic right here within your heart. Every day last time. Keep its magic right here within your heart every day of the year. Ja, Stevie Wonder. En uh, eigenlijk, uh, dat is eigenlijk meer een vraag aan de jongens. Ik weet niet eh, of jullie eh, dit nummer kennen trouwens. Dus, Gooi het er eens uit, Willem. Uit de tijd, dit is, dat nummer is echt uit de tijd dat ik nog wat minder grijs was. Ik had lang haar. ik, had, ik was een jong onbedorven. Ik ben nu alleen nog jong, slechts. Oh. En ik ben benieuwd of jullie dit nummer kennen. Ik hoor het zo van je. and be praised. Nou jongens, ik wil van jullie wel graag weten eh, van wie dit nummer is eigenlijk. Eh, want eh, het is al heel oud, dat zeg erbij. Nou, het zit er zo... Het zit zo, daar komt hij daar. Dames en heren, beste luisteraars. Daar komt hij dan. Ik en Jonas hebben echt heel erg over moeten overleggen. Niet met Shazam, hè? nee, we hebben, telefoon heb ik niet, dat doe ik niet aan. Ik heb alleen Tinder gebruikt, maar die snapt het ook niet helemaal. Nee, die snapt nee, nee, het ook niet. Je krijgt de meest vreemde advertenties binnen, ik weet het. Maar, maar jongens... We hebben het over nagedacht en wij denken dat het de Kelly family is. Het is werkelijk niet te geloven. Hebben we het goed? Jongens, als ik een een als het goed is, krijgen we dan een postje bitterballen volgende week de nou, alleen als jullie de titel goed hebben. Oeh. Die hebben we nog niet besproken. Nog één nummer en dan weten wij het <laughs> voor je. Ja, we hebben nog maar drie minuten <laughs> uitgekomen. Is dat goed? Want anders dan moeten we nu even onderling overleggen. Ja, dat is, ik zou zeggen, jongens, eh, overleg maar even onderling. Dat komt helemaal goed. Ja, oké. gaan we even eh, babbelen. Ja, nog, nog twee minuutjes. Ehm, eh, eh, jongens, uh, weten jullie het? Wij zeggen ja, David Song. Kijk. Wat Krijgen we de binnenbal? Wij hebben wel een beetje cultuur hoor, Willem. Ik, ik, ik, ja, jongen, als ik een petje bad, dan zet ik hem af. Echt waar. Wil je mijn pet gebruiken? Ja, maar daar heb je niks aan. Dan moet ik hem toch afzetten. Oh, jammer. Oh, maar wij gaan richting de klok van 10 uur, jongens. En, helaas. ja, helaas. En dat betekent dat de uitzending, eh, tenminste van mijn uitzending, eh, dat hij, eh, ja, dat, hij dat hij erop zit eigenlijk. En ik, ik, moet heel, heel, heel erg zeggen toch wel dat ik het reuze gezellig heb gehad. Met gezelschap, want het gebeurt niet zo vaak. Ja, voor het kleine momentje dat ik er ben geweest, vond ik nou het heel gezellig. kijk, jij bent er en een ander die zit er ook, maar die zit rustig te bel en zo. Ja, gezellig, dat, ja. is, dat is, gezellig met Jonas. Die zit te bellen. Ja, sorry, was even, even een FS-telefoontje. Was zakelijk. Oké, oké, oké. FS, hoe heet ze en wat doet de vader? Eh, de vader is schoenmaker en eh, zij eh, is kledingnaister. <laughs> schoenmaker? Hey, jongens. wat mis ik? <laughs> <laughs> jongens, bedankt. dit was het in ieder geval voor vanavond. Ehm, de 24e ben ik er weer met Rob Harms samen en Dolly Parton, geloof ik. Oh nee, Dolly Pierik. We gaan eens kijken wat het wordt. In ieder geval een hele fijne avond. En uh, tot snel weer. Dag. ZFM wenst u...